Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte ontkent dat hij eerder deze week een toneelstukje speelde... toen hij na de opschorting van het katshuisoverleg op een terras in Den Haag zat. Dat was oprecht niet het geval, zei hij. Rutte wees erop dat zijn agenda op woensdagmiddag leeg viel... toen PVV-leider Wilders twijfelde of hij verder wilde onderhandelen. Hij zei dat het prachtig weer was om met zijn adviseurs even naar buiten te gaan. In commentaren werd gezegd dat de premier aan de buitenwacht wilde tonen dat er niets aan de hand was. Maar volgens Rutte was het niet nuttig voor de onderhandelingen om op kantoor bij de telefoon te gaan zitten. Dat de onderhandelingen in een moeilijke fase zaten noemt hij niet gek. Het nieuwe permanente Europese noodfonds voor eurolanden in de problemen wordt opgehoogd naar 800 miljard euro. Dat hebben de ministers van Financiën van de 17 eurolanden besloten. Tot nu toe was 500 miljard voor het vangnet toegezegd, maar dat zou niet genoeg zijn als landen als Italië en Spanje ook aankloppen voor financiële ondersteuning. Minister De Jager noemt het fonds nu een geloofwaardige brandmuur in de strijd van de schuldencrisis. Voor de probleemlanden betekent het niet dat ze nu minder energie hoeven te stoppen in bezuinigen en hervormen, zei de jager. Nederlandse tuinders vragen minder vaak een werkvergunning aan voor Roemenen en Bulgaren. Tot nu toe zijn er bij het UWV 57 aanvragen voor werkvergunningen binnengekomen. In de eerste drie maanden van vorig jaar waren dat er ruim 750. Minister Kamp van Sociale Zaken is tevreden met de daling van het aantal aanvragen. Kamp vroeg de tuinders vorig jaar om meer seizoenswerkers in dienst te nemen, waarvoor geen werkvergunning hoeft te worden aangevraagd, zoals werklozen. Volgens Kamp blijkt uit de cijfers van het UWV dat dat nu is gebeurd. Het weer bewolkt en lokaal wat motregen. Het is een graad of 12, ook morgen bewolkt, af en toe regen en zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de files. Op de A4 Den Haag-Amsterdam staat het wel stil tussen Leidsendam en Dorp 4 kilometer. Maar het is waarschijnlijk de laatste dag dat die dagelijkse file er staat, want zaterdag komt er een rijstrook bij.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 Alweer de 22e jaargang van deze hitlijst. Aflevering 13 daarvan, vandaag de 30ste alweer van maart. De lijst bestaat uit 40 platen waarvan de helft bij de stijgers zit deze week, namelijk 20 stijgers. Maar één zit te blijven. 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk natuurlijk ook dat drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. Bruno Mars, It Will Rain na 17 weken. Kochi The Easy Way Out na 15. En Tini Tempa, STDR Love Suicide ook na 15 weken uit de lijst. Net als vorige week staan er twee bij de snelste stijger. En ook deze week gaan ze 8 plaatsen omhoog. Quinten en Sandro Silva, Epic. En Train met Drive-By, allebei dus 8 plaatsen omhoog. Snelste daler Michel Telo uit C.E. Tepego, die zakt er namelijk 9. Onlangs genoteerd is de plaat die deze week zakt van 34 naar 40. Hij is van Ed Sheeran en Lego Hout. En met die plaat staat hij al wel weer op 18 eh, weken in de lijst en dus op de laatste plek. Coldplay staat er een week korter in, 17 weken, zak van 36 naar 39. En op 38 vinden we straks eh, de eerste binnenkomen. Een beetje over monsters en mensen, echt een goede combinatie is het niet. Maar goede muziek maken ze wel.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 My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. so for you And it's dark in a cold December But I got you to keep me warm If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on Now, I'm out of touch I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you better now Now I'm gonna paint you by numbers And color you in If things go right, we can frame it And put you on a wall so hard to say it But I've been it before Now I'll surrender up my heart And swap it for yours I'm out of touch, I'm out of love If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm that's raging on Now, I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I will love you better now al 18 weken kunnen we genieten van de Brit Edward Christopher Sharon en zijn Lego House. In de 18e week dus wel zak het van 34 naar 40. Drie plaatsen verlies in de 17e week voor Coldplay en Charlie Brown. Die zak van 36 naar 39. op 38 een combinatie van monsters en mensen. Het zestal van eh, Of Monsters and Men, één dame en vijf heren, heeft eh, kort voor de kerst vier nummers tellende EP Into the Woods uitgebracht. En daarvan is Little Talks de single geworden. Een plaat met een lekker ritme en vrolijke toeters. En dan vergeven we de band dat ze de omschrijving van hun band hebben ingevuld dat ze ooit vogels waren en nu dus monsters. Gelukkig staat er ook een iets minder ter zake doende omschrijving. Dromige volkpop met pop en rockrandjes. Vorig jaar eh, wonnen ze in hun thuisland een bandjeswedstrijd waarvan ik de moeilijke naam jullie zal besparen. De Bent uit IJsland of Monsters and Men.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 37 slaan we over in handen van Aura Dion. Geronimo zakt vier plaatsen. En in een tijd waarin de Eurodance met rap en Avicii House commercieel gezien de boventoon voeren... is het altijd zoeken naar een danspareltje die afwijkt van de normale... En dat kan altijd weer een nieuwe trend gaan brengen. Als er een plaat is die anders klinkt dan we in de top 40 nu gewend zijn. En toch wel een gevoel geeft. Dan moet dat wel 212 zijn van eh, Acelia Banks. En Banks is een vrouwelijke rapper uit New York. Die eerder een future had op Can't Stop Now van de Major Lazer. En die plaat komt nu ook binnen. Beetje hulp ook van Lacey J. Alicia Banks en 212 op 36. your camera. You can see if in that bitch shit the camera. ain't your food up, boo. I could bust your eight, I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new ship, new young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? i am a to ruin you, cunt. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. Think you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, kwamen vorige week binnen op 39 en gaan nu met Lullaby omhoog naar 34. En voor de tweede binnenkomen van vandaag op 36 van Azalea Banks en Lazy J 212. Zeg je, wie zit er dan tussen? Nou, dat is Adele Turning Tables. In haar 17e week zakt zij van 27 naar 35. Dus uh, Juan Franca, You and Me. I was five, you were three We were dancing in the street And you look just like an angel You looked up beside the sky Saw the birds and wondered why They could fly away so high In the morning I would wake And my heart just couldn't wait To play in your backyard In the evening I would go Telling you I love you so And I couldn't wait to see you again it's you and me and everybody I tweede week dat ze in de lijst staat, gaat ze van 37 omhoog naar 33 kwam Franca. You Emmy. 32 is er voor Lady Gaga. Mary the Night zakt in de 13e week van 29 naar 32. in de zomer van 2011 kende de Britse hitlijst een bijzondere mijlpaal. Louder van DJ Fresh werd namelijk de over het algemeen beschouwd als eerste dubstep plaat die tot nummer 1 schopte in de UK Single Chart. Misschien kwam het door de Spotlight reclame waarin het nummer gebruikt werd. Maar waarschijnlijker door de brute sound die DJ Fresh in zijn muziek stopt. Zijn nieuwe hit heet Hot Right Now en begint met een in de autotune gedompelde Throw Your Hands Up. Nou, dan weet je wel weer waar het heen gaat. Opnieuw maakt Fresh gebruik van een vrouwelijke vocalist die over de drums en bas heen weet te praten. En weinig aan de verbeelding overlaat en de tekst zingt. Een leuke, lekkere opvolger van het eh, moeilijk te overtrekken Louder, maar helaas onderbreekt het bij Hot Ride. Nou, vooral aan een spannende climax. Het nummer gaat wel lekker gewoon door, maar er zit niet iets speciaals meer in. DJ Fresh kreeg hulp van Rita Ora. De single Hot Ride Now komt deze week weer op plek 31 in de lijst van Europa. DJ Fresh en Hot Right Now. Dus dit is de hoogste binnenkomen deze week op 31. Achterom kijkend vinden wij de langst genoteerde plaat helemaal onderaan van 34 zakken naar 40 in de 18e week. Ed Sheeran en Allego House. Coldplay en Charlie Brown staan een week korter erin, 17 en zakken van 36 naar 39. Of Monsters and Men van de Little Talks. Nou, Little Talks van Of Monsters and Men. Staat deze week binnen op 38. Aura Dione, Geronimo staat 16 weken in de lijst. Zak van 33 naar 37. Azalia Banks en Lacey J. 212 komt nieuw binnen op 36. Adele Turning Tables zakt in de 17e week van 27 naar 35. Nickelback en Lullaby gaat deze week omhoog van 39 naar 34. Juan Franca UMI van 37 omhoog naar 33. 13 weken in de lijst zakt het van 29 naar 33. Lady Gaga, Mary the Night. DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now zijn de hoogste binnenkomen deze week op plek 31. Dit is Everjack en Geramanology. Can Stop Me. Ze staan trouwens al eh, drie weken in de lijst. Everjack en Sermonologic. Can Stop Me Now. Er gaan ook drie plaatsen omhoog van 31 naar 28. niet te stoppen. Everjack en Seminole Logic. Want deze week gaan ze weer omhoog. En wel van 31 naar 28. ZFM, Westkust, weerbericht. We hebben echt prachtige dagen gehad. Maar de temperatuur die blijft vandaag steken op hooguit 11 graden. Verder zijn er vandaag veel wolkenvelden. Zo nu en dan ook wel een klein beetje zon. Het blijft vooral droog. Vanavond en de komende nacht hebben we dan afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft wel droog en bij een meest matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur ongeveer 6 graden. Morgen overheerst weer de bewolking. Slechts af en toe is er een knipoog van de zon, maar het blijft wel droog. Wind die waait uit noord tot noordwesten en is duidelijk aanwezig. Over land waait de wind matig tot eh, vrij krachtig. En aan zee zelfs heel krachtig. De temperatuur die stijgt morgen naar waardes eh, tussen de 8 en wellicht nog net aan 10 graden. Zondag af en toe wat zonneschijn, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft nog altijd droog en er waait een matige noordwestelijke wind. De temperatuur die stijgt in de middag naar maximaal 9 graden heb ik ook nog één waarschuwing voor je. Er is namelijk in de regio een flitser gesignaleerd. Oeh, waar staat hij dan? Nou, op de N201. Haarlem richting Hoofddorp ter hoogte van hectometerpaal 21.9. Daar staat een eh, lichtblauwe bus. En die houdt jouw snelheid in de gaten. Dus kijk jij dat je daar eh, niet te hard rijdt. We gaan verder met de lijst van Europa. We zijn aangekomen bij plek 25. Vorige week kwam John Mayer binnen op 32 met Shadows Days.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 Had a tough time, got a rough start. en Kill My Boyfriend. Deze week op 24, vier weken lang staat de plaat in de lijst. En gaat twee plaatsen omhoog, van 26 dus naar 24. John Mayer daarvoor Shadow Days ging zeven plaatsen omhoog naar 25. Live My Life, The Far East Movement. Samen met Justin Bieber. I know that we gonna be dirty bass. Ghetto girl, you drive me crack. Hell yeah, dirty bass. This beat make me go wild. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. This bass make me go eight. These girls served it so late. Yo, that's hella cake with a Cali shake. I got dough. Who's down to bake? Yeah. Oh, oh, oh my dirty. Oh, you got it like that? I can work that back. laat het weer ons een beetje in de steek. Want deze plaat doet het nog veel beter als het buiten gewoon 30 graden is. Het is wel de snelste stijger van deze week. Quintino en Sandro Silva Epic gaat namelijk 8 plaatsen omhoog in de derde week van 30 naar 22. Op 30 is het twee plaatsen verlies deze week voor Champal en She Doesn't Mind. De Studio Killers O to the Bounce zakken er 6 in de 15e week naar 29. En voor Jack en Sherman Logic, Can't Stop Me Now gaat in de derde week omhoog van 31 naar 28. Kevin Grass Soldier levert er 7 in. In zijn 13e week komt op 27. Michel Telo uit e Etepego in de 11e week zakt hij van 17 naar 26 en daarmee de snelste daler. John Mayer Shadow Day staat twee weken in de lijst van 32 omhoog naar 25. Natalia Kills, Kill My Boyfriend in de vierde week omhoog van 26 naar 24. Van 25 naar 23 in de vijfde week. De Far East Movement samen met Justin Bieber en Live My Life. Catino Sandro Silva, Epic in de derde week dus omhoog van 33 naar 22. En Emily Sandé, Next To Me gaat in de vierde week omhoog van 22 naar 21. Nu dus voor jou die nummer 21. Emily Sandé, Next To Me. Straks voor jou de nummer 19, Jason Derulo en Breeding. many pictures of you leaving Vorige week was hij nog een van de twee grootste snijgers, Jason Derulo. En Breeding, toen ging die acht plaatsen omhoog. Nu zijn derde week omhoog van 24 naar 19.